Lot Lewin met het NOS Journaal. In Middelburg is een man om het leven een steekpartij. De woning waar het incident plaatsvond is een beschermd wonenlocatie... waar mensen met langdurige psychiatrische problemen of verslavingsproblemen worden begeleid. De politie heeft één vrouw opgepakt. De verdachte en het slachtoffer waren beide bewoner van de locatie. De grote brand in een vuurwerkfabriek op Jakarta donderdag is vermoedelijk veroorzaakt door laswerkzaamheden. Vonken van het lassen zijn overgesprongen naar explosieven die gebruikt worden voor het vuurwerk. Door de explosie en de brand die daarop volgde kwamen bijna 50 mensen om het leven. Tientallen anderen raakten gewond. Bij het lassen zijn volgens de politie de veiligheidsvoorschriften niet nageleefd. De eigenaar en de directeur van de vuurwerkfabriek zijn opgepakt. De politie is nog op zoek naar de medewerker die aan het lassen was. Alle documenten over de moord op John F. Kennedy worden openbaar gemaakt. Dat heeft president Trump besloten. Twee dagen geleden zei Trump nog dat 300 van de ruim 3000 documenten niet openbaar konden worden vanwege de nationale veiligheid. Nu kiest hij ervoor om alleen de namen en adressen van mensen die nog leven onleesbaar te maken. Cuba gaat het terugkeerbeleid voor Cubanen die in het buitenland wonen versoepelen. Daarmee wil de Cubaanse regering de ruim 800.000 Cubanen die in de Verenigde Staten wonen tegemoetkomen, nu de spanningen tussen de landen zijn opgelopen. Cuba maakt het bijvoorbeeld voor inwoners die het land illegaal hebben verlaten makkelijker om weer terug te keren. De betrekkingen zijn verslechterd sinds de VS probeert, eh, beweert dat Cuba Amerikaanse diplomaten heeft aangevallen met onhoorbare geluidsgolven. Ambassademedewerkers leiden aan gehoorverlies, duizeligheid en misselijkheid. Cubaanse onderzoekers doen de verhalen af als science fiction. Het weer dan nog, vooral in het noordelijke deel van het land waait het hard...